Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste Nederlanders hebben nu allebei de coronaprikken gekregen. Drie weken geleden kregen de eerste zorgmedewerkers in ons land zo'n vaccin. En daar hoort dus nog een tweede prik bij. Opnieuw was de eer voor verpleeghuismedewerker Senna El Kadiri. Zij kreeg in Veghel als eerste een tweede prik. Afgelopen weken kreeg ze al veel vragen over haar eerste prik. Ja, het was heel erg druk. Eh, druk met eh, mensen die jou eh, van alles wilden vragen. Op het werk hele leuke reacties gehad. zowel als verwanten, cliënten, collega's. het waren echt hele drie indrukwekkende weken voor mij. Na deze tweede prik duurt het nog zeven dagen. En dan zou ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. Ook op andere plekken begint vandaag de tweede vaccinatieronde. Het is rustig gebleven gisteravond en afgelopen nacht. Social media en een appgroepen stonden gisteren weer oproepen om te gaan rellen. Tientallen plekken zoals Heerlen, Middelburg en Almelo. Maar het liep niet zo uit de hand als afgelopen dagen. We zijn dit jaar meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. Die zijn met 4% omhoog gegaan. Vooral de heffingen voor het inzamelen van afval zijn gestegen. dat komt doordat glas, plastic en papier minder opleveren... en het duurder is geworden om het allemaal te scheiden. Heel veel mensen moeten thuiswerken in deze tijd. En dat geldt ook voor de clowns. Die maken normaal zieke kinderen aan het lachen in de ziekenhuizen. Dat doen ze nu ook nog, maar sommige clowns doen het digitaal. Omroep Gelderland keek mee met Clinic Clown Ellen. Ja, er is veel veranderd nu in de coronatijd. Dus dan wat er gebeurt is dat we andere mogelijkheden zoeken. Dus je hebt gelukkig de Clinic Clowns app. <laughs> Yay, Luca! Hallo. Zieke kinderen kunnen de Clinic Lounge app downloaden en van ochtends tot avonds meekijken. Het weer, de dag begint bewolkt. In het binnenland kan wat sneeuw vallen. Vanmiddag wordt het droger en het gaat op zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.